gewaarschuwd. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? <laughs> Maar je blijft toch van steen. Nu sta je op je plekje. Verdien met seks je geld. Ik zie het van een afstand. Had mij nu maar gebeld. ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Hm, want je hebt geen, geen rode duit. Blijf maar staan in de regen. Vak vooral nu geen kou. Want bij mij is de warmte voor de kinderen, maar niet voor jou. samen. Ja, daar keek je al zo gemeen. Toen had ik al moeten weten, je bent van iedereen.